uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De FNV eist voortaan geen loonsverhoging meer van een paar procent... maar een bedrag in contanten. Dat heeft het ledenparlement van de vakcentrale besloten. Volgend jaar moet iedere werkende er gemiddeld 900 euro bij krijgen in de CAO, vindt de FNV. Door een vast bedrag te eisen wil de vakcentrale de inkomensverschillen verkleinen. Voor mensen met een laag inkomen is 900 euro een veel hoger percentage dan voor mensen met een hoog inkomen. Een oud-medewerker van ING heeft bekend dat hij heeft geholpen bij fraude. De 35-jarige man uit Huibergen werkte in een filiaal in Berg op Zoom... en speelde klantgegevens door aan handlangers. Die konden daardoor in totaal anderhalf miljoen euro van ING-klanten overschrijven naar rekeningen in Turkije. Een Belg die al 30 jaar in de cel zit voor moord en seksuele misdrijven mag euthanasie laten plegen. Hij is niet lichamelijk ziek, maar zegt dat hij ondraaglijk lijdt. Hij kan in de gevangenis geen goede behandeling krijgen voor zijn psychiatrische stoornissen. Een Belgische rechter heeft zijn euthanasieverzoek nu gehonoreerd. De man mag voor 48 uur naar een ziekenhuis worden gebracht waar hij in aanwezigheid van zijn familie kan sterven. In Oudenbos heeft een hoogbejaarde man een agent aangevallen met een verfkrabber. De man van 87 zat in de auto en had geen voorrang gegeven aan motoragenten die van rechts kwamen. Toen die hem om zijn rijbewijs vroegen ging de man door het lint. Hij wilde wegrijden en toen agenten hem tegenhielden haalde hij uit met een driehoekige verfkrabber. Een agent raakte gewond aan zijn hand. Hij heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. Het weer, in het westen en zuiden zonnig en droog. In het noordoosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw geregeld zon. Maar de kans op een bui neemt toe, vooral in het midden en noorden. Het wordt 21 tot 24 graden. Woensdag en donderdag mooi nazomerweer met temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.